uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Chinese president Xi Jinping zal komend jaar een bezoek brengen aan Rusland. Dat zegt de Russische ambassadeur in Peking tegen het Russische staatspersbureau RIA. Volgens hem zijn de voorbereidingen voor het staatsbezoek al bezig. China heeft het bezoek nog niet bevestigd. De laatste keer dat Xi in Rusland was, was begin vorig jaar. Een jaar daarvoor bracht de Russische president Poetin nog een bezoek aan China. Het is nog niet duidelijk of er Nederlanders zijn betrokken bij het busongeluk in Noorwegen. Gisteren raakte een bus van de weg en kwam deels in een meer terecht. Drie mensen kwamen daarbij om. Volgens Noorse media zaten er mensen uit acht verschillende landen in, onder wie Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Elf mensen liggen in het ziekenhuis, vier zijn er zwaar gewond. In totaal zaten er 58 mensen in de bus. Het ongeluk gebeurde in het noorden van Noorwegen, op de snelweg E10. Bij een lawine in de Oostenrijkse Alpen zijn twee wintersporters omgekomen. De twee waren aan het afdalen van de Roskopberg in het Zillertal... toen ze werden verrast door de lawine. Ze kwamen onder de sneeuw terecht en overleefden het niet. Twee anderen konden wel op tijd wegkomen. Volgens Oostenrijkse media gaat het om een man van 51 en zijn zoon van 22. Eerder deze week waren er ook al dodelijke ongelukken door lawines. In Frankrijk kwam een 14-jarige jongen om en in Zwitserland kwam een snowboarder onder het sneeuw terecht. Vanwege de NAVO-top die in juni wordt gehouden in Den Haag... schrapt Schiphol een kwart van de vluchten. Bij de top worden ruim 8500 mensen verwacht. Een groot deel daarvan komt via Schiphol naar Nederland. Ook is een deel van het luchtruim afgesloten vanwege de top. Volgens Schiphol blijft de impact op de overige reizigers beperkt. Het weer nog, vanochtend lokaal kans op mist.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 Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen... of er ook echt Nederlanders in de bus zaten. Bij een lawine in Oostenrijk zijn twee wintersporters omgekomen. Dat gebeurde in het Zillertal. Volgens lokale media gaat het om een vader en zijn zoon. Twee anderen konden net op tijd wegkomen. En de Chinese president Xi brengt volgend jaar mogelijk een bezoek aan Rusland. Dat heeft de Russische ambassadeur gezegd. De vorige keer dat de president op staatsbezoek was in Rusland was begin vorig jaar.